Drie uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Oud-Vosmeer in Zeeland zijn 38 vaten met mogelijk drugsafval gevonden. Een paar van de vaten lekken. De politie onderzoekt wat er in de tonnen zit... maar vermoedelijk gaat het om afval uit een ecstasy-laboratorium. Het waterschap gaat de vaten opruimen. Gisteren werd bekend dat het aantal dumpingen van drugsafval... de laatste jaren flink is toegenomen. Vorig jaar werd bijna 300 keer drugsafval gevonden. Een jaar daarvoor was dat nog ruim 200 keer. Britse ministers zijn niet bezig met een coup tegen premier May. Dat zegt de Britse minister van Financiën Hammond in een gesprek met Sky News. Met een nieuwe leider los je volgens Hammond de crisis rond de brexit niet op. Hij verdedigt opnieuw de brexit-overeenkomst die eind vorig jaar met de Europese Unie werd gesloten, ook al is die volgens hem niet volmaakt. Mocht de deal van May deze week opnieuw in het lagerhuis worden verworpen, dan moet het parlement volgens Hammond duidelijk maken wat het wel wil. In Nieuw-Zeeland hebben duizenden mensen stilgestaan... bij de terroristische aanslag op twee moskeeën ruim een week geleden. Zo'n 15.000 mensen bezochten een waken... in een park bij de moskee in Christchurch... waar de meeste slachtoffers vielen. Ook veel vrouwen die geen moslim zijn droegen een hoofddoek... om hun solidariteit met de islamitische gemeenschap te betuigen. Bij de aanslag kwamen 50 mensen om het leven. Fabio Aru rijdt dit jaar niet mee in de Ronde van Italië. De renner moet worden geopereerd aan een bloedvat in zijn heup... waardoor hij vier maanden uit roulatie is. Hij presteerde al een tijdje onder zijn niveau. In Parijs-Nice moest hij in de derde etappe opgeven. Aru gold als een van de concurrenten voor Tom Dumoulin. Vier jaar geleden won hij de Ronde van Spanje en werd hij tweede in de Giro d'Italia. Het weer, veel zon en tot de avond droog. Het wordt 9 tot 12 graden.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 Huts, huts, Doe normaal en Nevo. Huts, huts, En ik space en Nevo. Huts, ey, doe normaal en Nevo. Het gekke kaart hier met 10k en ik steek het in de muur en niffo. En ik haal het uit de motherfucking muur en niffo. die money wordt gestort en niffo. En ik blow het in de motherfucking store en niffo. die slangen worden leren en niffo. die slangen worden leren niveau Ben ik in bloed, dan scheur de hele tent groot. Hele tent bloot, hele tent rood.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 Ik ben Loesoet Allah. Zeg die paardengaatjes, block party, Esco, Wild Locos, het zijn Nevo. Hey, patience, waiting for a call. Are you ready for sensation? And you don't wanna stay. Wanna find your happy station. There's no one. not the baddest bitch you like.